Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zoals verwacht is de radicaal linkse Zoran Mamdani gekozen tot burgemeester van New York. Hij wil de stad betaalbaarder maken, onder meer door de bus en kinderopvang gratis te maken... en in elke wijk een goedkope supermarkt neer te zetten. President Trump noemt Mamdani een communist en voorspelt een economische en sociale ramp. Verkenner Wouter Koolmees begint vanochtend om half tien met zijn gesprekken. Hij moet uitzoeken welke partijen een coalitie kunnen vormen. Koolmees zegt dat dat niet eenvoudig wordt, maar hij wil wel tempo maken. Als de formatie inhoudelijk begint, wordt Koolmees geen informateur. Anders zou er belangenverstrengeling kunnen ontstaan vanwege zijn topfunctie bij de NS. In de Amerikaanse staat Kentucky is een vliegtuig van pakketbezorger UPS verongelukt. De drie bemanningsleden kwamen om het leven, net als vier mensen op de grond. Het toestel vloog op de startbaan in brand en crashte in een gebouw. Het gebeurde bij de stad Louisville, waar UPS een enorm sorteercentrum heeft. Het vliegverkeer van en naar de Belgische vliegvelden van Brussel en Luik... is gisteravond verschillende keren stilgelegd... vanwege drones die er werden gesignaleerd. Aankomende vluchten werden omgeleid naar andere luchthavens in België en Nederland. De afgelopen dagen werden ook al drones waargenomen bij Belgische luchtmachtbasis. De SGP doet in Vlissingen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen... met een kandidatenlijst waarop meer vrouwen dan mannen staan. Dat is een unicum. De partijlijn is dat de politiek is voorbehouden aan mannen. Lijsttrekker is Lilian Jansen, die in 2014 al het eerste vrouwelijke raadslid voor de SGP werd. De nummers 2 tot en met 5 zijn wel mannen.